4 uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. De Amerikaanse militair die zondag in Afghanistan 16 burgers doodschoot... kan voor zijn daden de doodstraf krijgen. Dat heeft de Amerikaanse minister Panetta van Defensie desgevraagd gezegd. De 38-jarige man is getrouwd en heeft twee kinderen. Hij is opgeleid tot scherpschutter en heeft in 2010 in Irak een hersenbeschadiging opgelopen. De man gaf zichzelf aan en zit nu vast op een NAVO-basis. Het bloedbad heeft geen gevolgen voor het schema voor Amerikaanse terugtrekking uit Afghanistan. Dat heeft, dat heeft president Obama gezegd. De troepen zullen, zoals gepland, eind 2014 uit Afghanistan zijn vertrokken. Israël en milities in de Gazastrook hebben rond middernacht ingestemd met een Egyptisch plan voor een wapenstilstand. Daarmee moet een einde komen aan vier dagen van geweld. Volgens een Egyptische bemiddelaar hebben beide partijen toegezegd het geweld te staken. Israël en de Palestijnen hebben het bericht nog niet bevestigd. CDA-voorzitter Peet Oom spreekt tegen dat het CDA niet akkoord zal gaan... met verdere aanscherping van de immigratieregels. Volgens de Limburger en het Nederlands Dagblad... had Peet Oom dat gezegd op een ledenbijeenkomst in Wel. Peet Oom zegt dat haar woorden verkeerd zijn weergegeven. Volgens de kranten had Peet Oom gezegd dat het CDA vasthoudt... aan de afspraken uit het coalitieakkoord... PVV-leider Wilders heeft in de onderhandelingen over het terugdringen van het begrotingstekort juist strengere immigratieregels geëist. Bij een aanslag op een moskee in Brussel is een dode gevallen. Het slachtoffer is de imam van de moskee. Rond 7 uur gisteravond kwam een man de moskee binnen en stichtte brand, mogelijk met een molotovcocktail. Hij zou daarna door bezoekers van de moskee zijn overmeesterd. De brandweer kon de brand snel blussen, maar de imam was al gestikt door de rook. De vermoedelijke dader is door de politie verhoord en zit vast. Over een motief is niets duidelijk. Het weer, wolkenvelden en enkele opklaringen. Overdag op veel plaatsen eerst grijs en nevelig, later hier en daar zon. Het wordt 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht met Herbert Codé. Eh, goedemorgen, dinsdagochtend 13 maart. Muziek van de Radio 1 Week CD die komt eraan. Je hoort Michael Kiwanuka, een groot Brits muziektalent. Maar eerst Bruce Hornsby and the Rains. Hij bezingt zijn observaties over een rijke vrouw... die samen wil gaan met een gewone counterjongen uit het zuiden van Amerika. De vader van de rijke dame die is het daar niet zo mee eens. Hij zegt het is prima om in te huren deze jongen, maar niet om te trouwen. Dit is The Valley Road op Radio 1. Het is de nacht met Herbert Godet. Home again, home again. One day I know I feel home again. Home again, home again. One day I know I feel strong again. Lift my many times I've been told all this talk will make you old. So I'll close my eyes, look behind, moving on, moving on. So I'll close my eyes, look. smile again. One day I hope to make you smile again. And I will hide. Many times I've been told, speaking my just people. So I'll is het debuutalbum van de Engelsman met de Oegandese roots. Singer-songwriter Michael Kiwanuka hoorde je hier in Dit is de Nacht. Vorig jaar kozen Engelse smaakmakers in opdracht van de BBC hem tot de belofte voor 2012. En zijn single Home Again eh, werd in eh, Nederland ook meteen opgemerkt. Veel ook al gedraaid hier op Radio 1 en zijn debuutalbum is daardoor vervroegd uitgekomen. Hij wilde eigenlijk in eerste instantie gitarist zijn, maar juist zijn stem is opvallend. Hij eh, zingt, ja, maakt eigenlijk echt subtiele sol. En het is een beetje in de lijn van Al Green en Otis Redding. Het is mooi dat er zulke jonge mensen zijn die nog ja, die zo'n sound in zich hebben. Geweldig. Michael Kiwanuka dus met Home Again. Call you up sleep. So many secrets I couldn't keep. promised myself I wouldn't weep. But one more promise I couldn't keep. It seems no so jaded you'd say to a phone that never calls. Feel the weight of your father's ring and all those streams and all. same. That was real you looking back across the water. Tears falling like raindrops, rippling against the shame. van album Young Love hoor je Matt Kearney en Learning to Love Again in Dit is de Nacht, Radio 1. Daarvoor Soul Asylum en Runaway Train. Met terugwerkende kracht ben ik me aan het eh, verdiepen in het levensverhaal van Bob Dylan. En wat ik tot voor kort niet wist is dat Bob Dylan zich eh, eind jaren 70 heeft bekeerd tot het christendom. En zelfs twee religieus geïnspireerde albums heeft gemaakt. Te weten Saved en Slow Train Coming. En nou ja, wat ik me dan wel afvraag van hoe gaat het dan nou eigenlijk nu met, met, met Bob Dylan? Is hij nog steeds eh, in de heer om het zo maar te zeggen? Want, want daar heeft hij zich de laatste jaren niet meer over uitgevoerd gelaten. Maar het is een muzikant die toen de tijd eh, openlijk ter verantwoording eh, werd geroepen. Hij werd weggezet als eh, Jesus Freak door journalisten en fans. En, want ja, hoe, hoe kon die zanger van de protestgeneratie zich opeens zo openlijk uitspreken naar godsdienst? En recent las ik dat juist zijn album Slow Train Coming misschien wel het beste gospelalbum ooit gemaakt is. En voor de een zijn zijn twee albums een bemoediging en voor de ander, voor de ander is het muzikaal genieten. Met bijvoorbeeld dit liedje van dat album Slow Train Coming. Dit is Gotta Serve Somebody, Bob Dylan. You may be an ambassador to England or France. You may like to gamble, you might like to dance. You may be the heavyweight champion of the world. may be a socialite with a long string of pearls, but you're gonna have to serve somebody. Yes, indeed, you're gonna have to serve somebody. Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Maybe a rock and roll addict dancing on the stage. Money, drugs at your command, women in a cage. You may be a businessman or some high degree thief. They may call you doctor, or they may call you chief, but you're gonna have to serve somebody. Yes, you are. You're gonna have to serve somebody. Serve serve somebody. Serve somebody. You may be a state trooper, it may be a young Turk, maybe the head of some bigger TV network. You may be rich or poor, you may be blind or lame, maybe living in another country under another name, but you're gonna have to serve somebody. Yes, you are. You're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Maybe you're a construction worker working on a home. Might be living in a mansion. You might live in a dome. You may may even own tanks. You may be somebody's landlord. You may even own banks. But you're gonna have to serve somebody. Serve yes, somebody. you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Well, it may be the devil or it uh, may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. You may be a preacher spiritual pride. Maybe a city councilman taking bribes on the side. Maybe working in a barber shop, you may know how to cut hair. And maybe somebody's mistress, maybe somebody's heir. But you're gonna have to serve somebody. Yes, you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Well, it may be the devil. But you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Might like to wear cotton, might like to wear silk, might like to drink whiskey, might like to drink milk, might like to eat caviar, you might like to eat bread. Maybe sleeping on the floor, sleeping in a king size bed, but you're gonna have to serve somebody. Yes.

said somebody. Dit is De Nacht. Met Herbert Codé.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 who wants to be a star. Joshua Caddison in Dit is de Nacht met Picture Postcard from L.A. Daarvoor hoorde je Bob Dylan en Gotta Serve Somebody. In de nachtgedachten hoor je wekelijks een songtekst vertaald naar het Nederlands. Jaren later niet meer herkend worden door een oude liefde. Dat is het verhaal achter It Started With A Kiss van de groep Hot Chocolate. En de vertaling is als volgt. Mijn hart begon sneller te kloppen, zo duidelijk was mijn geheugen. Ik hoorde mijn stem haar naam roepen. Ze keek me niet aan. Ik voelde me gekwetst. Ik voelde me klein. Dit is Hot Chocolate. because you cried, Steve. I couldn't help Herbert Codé. Change your heart. Look around you. Change your heart. It toilet stand. just got to learn sometime. Everybody's got to learn sometime. has got to love something. nieuwe single van Chris Berry. Het heet Second Best in Dit is de Nacht op Radio. En het was Sugoro met Vanessa Carlton. Everybody got to learn sometime. En die Vanessa Carlton, dat is ook zo'n dame waarvan ik denk... ja, die zou ik graag eens een keer onder de loep nemen in Hoe is het toch met? Dat ga ik vandaag niet doen. Wie ik straks wel onder de loep neem is Terence Trent Darby. Deze man had in de jaren 80 eh, succes met eh, aardig wat liedjes. En hij heeft tegenwoordig een... ja, is hij toch een beetje veranderd van gedaante. Hij heeft een andere naam aangenomen en ja, hij is ook een beetje muzikaal wel een andere kant op gegaan. Straks hoor je in Hoe is het toch met hoe het gaat met Terence Trent D'Arby. Alles komt erbij, Alle platgetreden paden komen uit bij mij. Iedereen wacht op mij. Loopt loopt alvast vooruit, maar ik hou ze niet bij. Als het aan mij had gelegen, mocht je stil blijven staan. Als het aan mij had gelegen, dan kwam ik hier nooit vandaan. Iedereen leeft zijn droom. En is die niet uitgekomen, dan lieg je hem gewoon. Alles raast voorbij. De wedstrijd is begonnen, alleen nog niet voor mij. kwam ik hier nooit vandaan. En kwam je vooruit door stil te staan. Luister naar Radio 1, dit is de nacht. Je Veldhuis en camper. alles komt dichterbij. dit was Gary Rafferty met City to City. Met op eh, de mondharmonica Paul Jones. Hoe gaat het met Hoe gaat het met de zanger Terence Trent D'Arby? Bekend van Dance Little Sister, Sign Your Name en Wishing Well. De zanger wordt in New York geboren als Terence Trent Howard en groeit op bij zijn stiefvader. Hij zat veel op boksles in Orlando en kon zelfs bij het Amerikaanse leger gaan boksen. Uiteindelijk koos hij toch voor school, maar ging later alsnog het leger in. Hiervoor moest hij uitwijken naar Duitsland en tijdens deze periode in dienst kwam hij in aanraking met de band Touch. In het nummer Long Way hoor je al goed wat een perfecte stem Terrence heeft. Dan gaat hij als soloartiest zijn debuutalbum uitbrengen. Introducing the Hardline According to Terrence Trent D'Arby. Het album komt uit in 1987 en het is miljoenen keren verkocht. Op dit album stonden ook zijn succeshits Dance Little Sister, Sign Your Name en Wishing Well. vier albums verandert Terence Trent D'Arby in 2001 zijn naam naar Sananda Maitreya. Hij neemt hiermee een nieuwe persoonlijkheid aan. The truth is that I, I was never very happy with that life. It had like a glimmer of something, and then that glimmer was kind of doused and, and snatched away. Especially after having witnessed the psyche that I operated with last time, kind of traumatized to the point of not being a very workable source anymore. So after much meditation and prayer, I basically received the opportunity to, to take a new psyche and work. Sananda Maitraya heeft een verandering doorgemaakt. Een getuigenis gegeven en is een nieuw mens geworden. Inmiddels woont de zanger in Milaan en heeft vijf albums uitgebracht... onder de naam Sananda Maitraya. En nog steeds eerst te horen hoe goed hij de instrumenten bespeelt... en wat een perfecte stem deze zanger heeft to madness. your sadness, let go. Het gaat dus goed met Sananda Maitreya. Hij brengt nog steeds muziek uit, alleen ja, krijgen we daar eigenlijk weinig van mee. Tot slot heeft hij nog een tip voor beginnende artiesten. My advice for young artists is to think like old artists. And then when you get to become, become an old artist is to think like a young artist. Doing what you need to do to survive and pushing your vision of yourself and including your vision of yourself in that and pushing it forward as well. En tot zover de zoektocht naar Terence Trent Darby, tegenwoordig geheten Sananda Maitreya. Kissing like a bandit, stealing time underneath the sycamore tree. Cupid by the all Valentine's to my sweet lover and maid. Slow

我不欣慰。 Strand Derby en Wishing Bell. Toen nog in zijn eh, ja, oude gedaante waarmee hij begon... en tegenwoordig dus onder een nieuwe naam werkzaam. Zometeen het laatste nieuws met Rashid Vins. Nu eerst Solomon Burke. Don't give up on me. If I fall short If I don't make the grade If your expectations aren't met in me today There's always tomorrow or tomorrow night. Hanging there, baby. Sooner or later, I know I'll get it right. Please don't give up on me. Oh, please don't give up on me. I know it's late, late in the game. But my feelings, my true feelings, haven't changed. Here in my heart, I know Just do